uur. Hageman met het NOS Journaal. In een nachtclub in de Venezolaanse hoofdstad Caracas... zijn bij een eindexamenfeest zeker 17 doden gevallen... nadat iemand een traangasgranaat had laten afgaan. De granaat ontplofte tijdens een vechtpartij. Op dat moment waren er zo'n 500 mensen binnen... die in paniek naar buiten probeerden te vluchten. Zeker 11 mensen kwamen om door verstikking. Acht van hen waren nog geen 18 jaar oud... Er zijn zeven verdachten aangehouden onder wie de eigenaar van de club. Limburg is ontevreden over de 31 extra politiemensen die de provincie krijgt. Bestuurders hadden gerekend op het dubbele. Gisteren werd bekend dat er in totaal 1100 agenten bijkomen. Limburg krijgt verreweg de minste versterkingen toegewezen. Oost-Nederland met 226 politiemensen de meeste. In Moskou is een taxi op voetgangers ingereden. Daarbij zijn zeven mensen gewond geraakt, onder wie twee Mexicanen die het WK voetbal bezoeken. Mexico speelt morgen in Moskou tegen Duitsland. Of er sprake is van opzet is niet duidelijk. Volgens de Russische autoriteiten gaat het niet om een aanslag... en is de Kyrgyzische chauffeur de macht over het stuur verloren. Maar op sociale media circuleren filmpjes van het incident... waarop is te zien hoe de taxi in een file staat... plotseling optrekt en de stoep oprijdt waar hij een aantal voetgangers schept. De Duitse inlichtingendienst heeft tussen 1999 en 2006 bijna 2000 organisaties en bedrijven in Oostenrijk in de gaten gehouden. Zo blijkt uit onthullingen van de Oostenrijkse krant Der Standaard. Op de lijst staan ministeries, bedrijven, goede doelenstichtingen, islamitische verenigingen en wapenproducenten. De inlichtingendienst rangschikte de instellingen en bedrijven in categorieën zoals betrokken bij witwassen en financier van terrorisme. De informatie werd volgens de Oostenrijkse krant gedeeld met de Amerikaanse geheime dienst NSE.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 No need to vocally express a thing when my mind already demanded it to be. I'm searching and wanting that something raw. It's out there, I've seen it before. But this time, I want to manifest my thoughts. And I don't need someone's stamp of approval, it already passed inspection sanded to define the rules, able to withstand the unplanned. So here I am, I am, I am. So here I am, I am, I am, I am. I, am. I have no regrets. I'm simply living, living, living. such a misspent youth. Just a day's rain, I was drowning under you. What a beautiful waste of time you were. Pleasure, pain that made it worth the hurt. What a wonderful place for me to learn. That if you turn up the heat, I like the burn. So go turn up your heat. DJ Malzo. shot. Line me up and shoot to kill. What a beautiful waste of time you were. pleasure, pain that made it worth the hurt. What a wonderful place for me to learn. And if you turn up the heat, I like the burn.